voor spoedige start. Kees schroot met het NOS-journaal. Protesten in Iran zijn vannacht zeker negen doden gevallen. Volgens de Iraanse staatstelevisie komt het dodental van de demonstraties daarmee op zeker twintig. Gisteren is bij een betoging in een stad in het midden van het land een agent doodgeschoten, zegt de Iraanse politie. De protesten in Iran begonnen afgelopen donderdag. Sinds zaterdag zijn 450 demonstranten gearresteerd, meldt een Iraans persbureau. De artistiek leider van het prestigieuze New York City Ballet, Peter Martins, is opgestapt na beschuldigingen van seksueel misbruik. Martins is 71. Hij werkte al 36 jaar voor het balletgezelschap. Aanleiding voor zijn vertrek is een anonieme brief waarin hij wordt beschuldigd van seksuele intimidatie en fysiek en verbaal wangedrag. Martins zegt dat hij het slachtoffer is van jarenoude beschuldigingen. Zuid-Korea wil volgende week met Noord-Korea praten over deelname van het noorden aan de Olympische Spelen. Die zijn volgende maand in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei eerder in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij overweegt sporters naar de Spelen te sturen. Hij noemde deelname van Noord-Korea een mooie mogelijkheid om de eenheid van het Koreaanse volk te tonen. Als het aan Zuid-Korea ligt wordt volgende week dinsdag over de gesprekken gesproken in het grensdorp Panmunjom. NEC heeft Pepijn Leinders aangesteld als nieuwe coach. Hij komt over van Liverpool, waar hij assistent was. Leinders tekent een contract voor anderhalf seizoen. Het is voor hem de eerste keer dat hij hoofdcoach wordt. De huidige trainer, Adrie Bogers, wordt assistent. Voor die functie was hij afgelopen zomer ook aangetrokken. Toen kreeg Nek het niet voor elkaar om een geschikte hoofdcoach te vinden.